Christian Boonbakker met het NOS Journaal. CDA-kopstuk Hanny van Leeuwen is overleden. Ze kwam in 1966 in de Tweede Kamer voor de ARP, een van de voorlopers van het CDA. Ze bleef 12 jaar Kamerlid. Daarna was ze jarenlang actief in de gemeentepolitiek van Zoetermeer. In 1995 keerde Van Leeuwen terug naar de landelijke politiek. Ze werd voor het CDA lid van de Eerste Kamer. Dat bleef ze tot 2007. Ze was toen 81. Op het partijcongres in 2010 keerde ze zich fel tegen de samenwerking van haar partij met de PVV, maar ze bleef het CDA trouw. Vorig jaar was Van Leeuwen bij de Tweede Kamerverkiezingen nog lijstduwer. CDA-leider Buma noemt haar overlijden een groot verlies voor de partij. Hij omschrijft haar als gedreven, kordaat en strijdbaar. Hanni van Leeuwen is 92 jaar geworden. Israël zegt zeker zeven IS-strijders te hebben gedood... bij een luchtaanval aan de Syrische kant van de Golanhoogte. Volgens Israël zaten de terroristen op 200 meter van de Israëlische grens. Ze zouden door troepen van de Syrische president Assad naar de grens zijn gedreven. Vanochtend vonden Israëlische soldaten in het gebied zeven lichamen... met daarbij kalasjnikovs, bomvesten en granaten. Jordanië zegt ook een aantal IS-strijders te hebben gedood. Zij probeerden vanuit Syrië naar Jordanië te vluchten. De twee verdachten die vastzitten voor bedreiging van de burgemeester van Voerendaal... liggen al jaren met de gemeente in de clinch, meldt de nieuwssite 1 Limburg. De burgemeester had hun autobedrijf laten sluiten na de vondst van drugs... en ze moesten ook weg van het woonwagenkamp waar ze woonden. In februari bedreigde de mannen burgemeester Hoebe met een pistool... toen hij met de auto op weg was naar het gemeentehuis van Voerendaal. Hoebe dook, Hoebe dook weg en bleef ongedeerd. De mannen van 52 en 62 jaar zijn broers. Ze worden ook verdacht van brandstichting. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en nog iets heter dan vandaag.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 Hey You van uh, Nausicaa. je hoorde hem al een beetje dwars door het nieuws. Maar <laughs> dat heeft te maken dat ik weer ergens een knopje vergeten uit ben te zetten. Ja, dan gaat hij dwars een beetje door het nieuws heen. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Goed, welkom bij het uh, tweede uur van deze Alternative FM. En daarin hebben we natuurlijk nog een lijstje vol. Maar dat had je al een beetje kunnen horen. Want ik deed verwoede pogingen om hem uit te zetten om eh, de vliegtuigstand, want dat eh, is het eh, waar ik dan mee te maken heb. En dan gaat dat ding automatisch door. Dus dan kun je het zonder mij doen. Maar dan moet ik hem wel uitzetten rond een uurwisseling. met een nieuwsuitzending uh, ertussendoor. Want anders dan blijft hij gewoon aanstaan. Maar goed. deze heb je er dus denk ik ook al een beetje half dwars door het nieuws heen kunnen horen. Maar goed, ik blijf hem altijd lekker vinden. Ook zeker aan het begin van een uur. Nexo Shape en Contour heb eh, nog niet zo gek veel vernomen van de jongens. Reach the level. of insanity. I Wasn't that helpful? World around me, but I think that we will make it. Dead Man on the Payroll. Het was eh, van eh, Meadow Lake. Daarvoor Leave Me Out van Dakota. En daarvoor moet ik er ook even bij pakken. Nexo Shape en Contour. Ja, het is eh, over Meadow Lake. Die hebben nog niet zo lang geleden gespeeld. In ehm, onder andere Plato, Deventer en Plato, Apeldoorn. En ja, aan hun um, tournee is voorlopig een einde gekomen. Ja, en dan, zit ik, uh, dan zie ik naar de volgende lijstje te kijken. Umbrella, dat betekent dus paraplu. Umbrella in de wind. Nou, die wind die wil er nog wel, wel een beetje zijn. Maar de regen, die is nog ver te zoeken. Ik zit op de <laughs> weerkaarten te kijken van de komende weken. Maar overal op de wereld stikt het van de haas. Dus ik weet niet wat eh, de meteorologen daarover eh, te vertellen hebben. Maar ik denk dat toch er iets meer aan de hand is. Eh, het lijkt wel alsof uh, de drukgebieden geen kans hebben. Ja, sorry eh, Maris, maar ik zal even nog jou even terugzetten met, met, met, met alles. Want anders dan zit ik het dwars door het een en ander aan te kondigen. En dat is denk ik niet de bedoeling. Maar goed, hier is hij dan nog een keer. Bloom Illusion met Umbrella in the Wind. This morning the bed seems warm. is op eh, de EP van eh, Verline met eh, Naar de Maan. Daarvoor hoorde je Boy and Girl, dat weten we wel zeker, van Alaska. Dat hun derde album op het punt staat op te verschijnen. Dat zal aankomende maand, nee, in oktober toch zo'n beetje zijn. dan zal het derde album het levenslicht gaan zien. En daarvoor hoorden we nog... En dan moet ik even kijken. Bloom Illusion met Umbrella in the Wind. Ehm, in september is het ook een uh, huistuin- en keukenconcert. Ik zeg een huiskamerconcert eh, voor eh, Ruud Houweling. Onze Zandvoortse Ruud Houweling. Samen met Ricky Kolen. En dit is ter aanloop daar naartoe. Nightfalls on a Town. Serieuze lading. Dat heeft het zeker, want hij heeft het liedje geschreven nadat er een meisje is verdronken. En de waanzin met het leven gaat gewoon door. Spacecraft chasing the horse and carriage. round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed. Aimed at something on the ground. The buildings gathered round the square are basking in the moonlight. And all the closing doors on the town. The faithful statue of the fisherman's wife never tires of waiting around. A one armed bandit behind a dirty window I'm flirting with no one about. Leaning back, the outdoor chairs are gazing at the bruised sky. A trash bag's waiting for a ride when night falls on the town. You're the girl that went missing. You're still out at sea. The tide is slithering in on its belly, taking a sagging sandcastle down. A weathered flag is stroking waves farewell to the day that's done. summer takes another breath, for the sunken sun will rise. A faraway bell tower chimes when night falls on the town. right before light dies and night falls on the town. Op 23 september is zij te bewonderen in het Theater Rotterdam voor de Prijs van Rotterdam uh, wordt. 28 juni was ze hier eh, bij ons eh, geweest. En er komen nog wat optredens eh, deze maand. De Nieuwe Lichting, pop-up in Rotterdam en ook in Zeeland het Nazomerfestival. daarin is ze te bewonderen allemaal vanaf 25 augustus dat in Zeeland is 27 augustus. En in Schiedam 31 augustus en 1 september. Where We Have Met Festival. Nou, eh, daarvoor heb ik natuurlijk nog een uh, nummers eh, gedraaid. Ayon met Circle of Blame. En daarvoor natuurlijk Ruud Houweling. Die in september hier in Zandvoort nog een huiskamerconcert gegeven. Ik zei het al in het vorige uur. Want toen hadden we Vio gedraaid. En dat was een beetje jazzachtig nummer, jazz fusion. Nou, datzelfde geldt eigenlijk ook voor deze band. Lilith Merlo en een van de nummers die Lieselot samen met haar muzikale compaan heeft laten horen, ook hier in eh, de studio, was dit nummer For Me. I always come to meet you when you go. I'm there. I always run to catch you when you fall. I'm there. I'm there. You know that I am on your side. Comfortably, you close your eyes. You step into the light I shine. But would you do the same if I were to lose my? En jij zult zien dat ik niet zomaar zeg dat de wind opsteekt wanneer jij straks op de Noordzee vaart. Wanneer jij straks knopen door het schuiten gaat. En vertel iedereen wat jij zo al ervaart. En weg bij alles wat je ziet en voelt. En laat, laat los. Het tijd zal keren, neem de tijd voor op wanneer je verder gaat. Wanneer jij straks op de was hem. Tols. En dat nummer dat heet Zeven Knopen. Daarvoor hoorde je trouwens een eh, mooi nummer van uh, Lilith Merlo. Ook eh, hier geweest. En over Tols, ja, dat, dat is een apart verhaal. Daar ben ik via Marloes Hogendoorn van Revenge Records aangekomen. Die was een tijd terug, meldde ze op een gegeven moment... zou je dit toch eens even <laughs> naar willen luisteren? Nou, dan hoor je het nummer en ineens dan hoor je ook de stem. De aparte stem die eh, Daan van Beieren eigenlijk eh, ook heeft. En eh, dat is de man achter het Tols. En dan zit ik daar ook naar te luisteren. En dan denk ik, ja, hij heeft ook nog wat hier en daar... De, hetzelfde timbre in zijn stem zoals Boudewijn de Groot dat ook ooit heeft gehad. luister maar eens goed als je het nummer nog een paar keer terug beluisterd. Eh, de clip, hij heeft er een, eh, een clip eh, bij laten maken. Die heeft hij geschoten tijdens het Oerol Festival op de Schelling. En ja, daar heeft hij natuurlijk wel, wel binding mee. in zoverre dat, dat hij in het naastgelegen eiland Vlieland zelf aan het werk is. Dus dat is een beetje ehm, wat, hij, wat hij doet. En ja, um, Daan is een, is een van oorsprong zoals hij dat zelf zegt. Eh, een Amsterdammer die eh, ineens op eh, de, de Wadden terecht is gekomen. Ja, dat is een heel apart verhaal, moet ik je erbij zeggen. Maar goed, hij, hij is daar wel terecht gekomen. Hij heeft in ieder geval, als het goed is, ook nog een tijdje dus daar gewerkt. Ja, zie je. Hij is barkeeper bij de stoep op Vlieland. Tenminste, dat staat tenminste wel op, het, op de pagina van, van zijn eigen profiel te lezen. Eh, of, dat, eh, of dat <laughs> ook nu nog eh, steeds het geval is, dat is first 2. Ehm, en in elk geval ja, eh, is het wel zo dat, eh, dat ik zelf ook een beetje verknocht ben aan die Waddeneilanden. Eh, de uitzending zit erop. We hebben er nog eentje. En straks neemt Vader Veuger het stokje over met Peaceful Radio. Marcus is er niet, dus zeg ik het zelf maar. Tot volgende week. En hij zal het druk genoeg hebben, want er is ook nog een band bezig van zijn eigen bedrijf... die die, die nog even moet runnen. En ja, als ik dan eh, kijk naar het liedje waar ik mee afsluit... dat is dan eigenlijk een eh, liedje wat Fabiana Dammers mij ooit heeft gegeven. Eh, gebaseerd op een hoorspel. En dat hoorspel dat heette Under Milkwood. En daar heeft zij ook eigenlijk de tekst een beetje overgenomen. Maar zelf het arrangement dag.